Onder de uitgezette christenen zijn zeven Nederlanders die weeskinderen opvingen. Omdat ze wel eens uit de Bijbel lazen en de kinderen vertelden over Jezus, moesten zij Marokko uit. Olieconcern BP zegt dat het erin is geslaagd om het olielek in de Golf van Mexico af te sluiten. Er is een nieuwe kap over het lek heen gezet en daardoor stroomt er voor het eerst geen olie meer in zee. Sinds een explosie op een boorplatform op 20 april. BP zegt wel dat de komende dagen nog moet blijken of de nieuwe kap het houdt. Vishandel Koning in Rijswijk is opnieuw winnaar van de nationale haringtest van het AD. Het is al de derde keer dat de zaak wordt uitgeroepen tot winnaar. De haring kreeg het predicaat zeer goed en het cijfer 9,5. Het was de 29ste keer dat de krant onderzoek deed naar de kwaliteit van de haring. Een pastoor uit Opdam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Vanwege de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. Bischop Punt vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor op Opdam van zijn priesterlijke taak ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. De Duitse spoorwegen liggen onder vuur vanwege problemen met de airconditioning in ICE-treinen. De airco blijkt geregeld uit te vallen als het buiten boven de 32 graden is. Sinds afgelopen weekend zijn tientallen reizigers onwel geworden... omdat de temperatuur in de ICE-treinen soms oploopt tot 50 graden. De Duitse reizigersvereniging vindt dat Deutsche Bahn de gedupeerden een ruime compensatie moet bieden. En niet alleen een tegoedbon van anderhalf keer de ritprijs.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 Ze begonnen met het stuk wat ze speelden. was Johnny's Birthday. Ooit geschreven door Kees Mal himself. Hij beroerde hier de, de kleptrombone. Kees Slinger natuurlijk aan de piano... Harry Verbeek op de tenor, Jack Scholz op de bas en Johnny Engels op de drums. Johnny Engels is trouwens regelmatig nog te beluisteren in De Krocht. In Jazz in De Krocht, die meen ik in september of oktober weer gaan beginnen. Maar eerst krijgen we natuurlijk in de eerste weekend van eh, augustus hier weer Jazz on the Beach. Dus dat wordt wel wat. Ja, een van onze vaste luisteraars die sprak mij eh, van de week aan en... Eh, Tom Hendricks die draaide verleden week op het allerlaatste moment nog eh, Almost Blue van Chad Baker. In een voor hem onbekende bezetting. En eh, hij vroeg Hans, jij hebt toch een bekende bezetting nog eh, van Almost Blue van Chad Baker. En natuurlijk wil ik die graag. Hij zegt draai hem nog een keer. En natuurlijk voldoe ik daar graag aan. Hier een opname uit 1987, juni uit Tokio, dus dat is weer een poosje geleden. Eh, John Engels beroerde de drums, Hein van der Geijn op de bas, Harold Danko op de piano en natuurlijk Chad Baker op de trompet. Luistert u naar Almost Blue. There's a girl here and she's all cry. ongelooflijk. Jerry Mulligan's Night at the Turntable. Hier in het eh, kwartet waar onder andere deel van uitmaakte... Chad Baker natuurlijk op de trompet. Ja, prachtige muziek ook. En, eh, goed. Heel wat anders. Verleden week, of nee, 14 dagen geleden... toen ik samen met Tom Hendricks een eh, programma mocht samenstellen... en presenteren voor u. Toen kwam er, was een verzoek of hij iets wilde draaien... of hij My Funny Valentine wilde draaien. En natuurlijk voldeed Tom daaraan. En eh, ja, een bijzondere, een hele bijzondere weergave, bijzondere uitgave zou ik maar zeggen. Bijzondere muziekopgave. Namelijk van de hardrocker Herman Brood koos Tom daarvoor uit. Ja, en eh, je krijgt natuurlijk op straat eh, krijg je natuurlijk alle, allerlei verzoeken. En kennelijk is Herman Brood goed in de picture gevallen. Goed in het gehoor ligt hij ook. Het is ongelooflijk dat deze man ook jazzmuziek gemaakt heeft. Goed, ik voldoe daar natuurlijk aan. En ik heb gekozen voor Herman Brood in I Get a Kick Out of You. Herman Brood. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true That I get a kick out of you Some get a kick from cocaine I'm sure that if I had even one sniff would bore me terrifically too. Did I get a kick not of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick in a plane Flying high with some bird in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of Ja, luisteraars, <laughs> het was natuurlijk Sweet George Brown hier gespeeld door de saxofonist Scott Hamilton. En hij werd begeleid door John Bunch op de piano, Chris Rory op de gitaar, Phil Flanagan op de bas en Chuck Rich op de drums. Ja, een volgend stuk eh, natuurlijk weer van eh, Scott Hamilton, die trouwens eh, ook een paar keer al te beluisteren was in Jazz in de Krocht. En ook, ja, als Harry Allen er dan bij komt, dan is het helemaal feest. Harry Allen die eh, wordt eh, op de eh, tenor die wordt ingeruild voor Chris Flory op de gitaar. Die gewoon gaat zitten luisteren naar Grovin High. dance with me tonight. And when you whirl me round and round, we'll go right off the ground. We'll go around and round, we'll go. And when we hear the trombones sliding high, we'll both be gliding high up to the sky. I love the vocal part, but won't you dance with me? Oh, dance with me, please dance with me. When you hold me, hold me tight. Oh, Papa, won't you dance with me? Thank you. Ja, vrolijke muziek op deze eh, vrolijke zondagmorgen. Papa, what you dance with me. Papa, wil je met me dansen? Maxim Sullivan, ja, weinig te horen op CFM Jazz... maar ik heb een hele hoop cd's van haar. En eigenlijk kwam ik ze eh, gisteren, toen ik dit programma voor u samenstelde... weer tegen en ik dacht, hey, die ga ik weer eens draaien. Ik heb nog zo'n heel leuk stuk van haar, Maxim Sullivan...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 Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things, yeah. it was just one of those things, one of those crazy things, one of those bets that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. One of those fabulous flights. Trip to the moon on a summer wing. Just one of those things. it was just one of those, just one of those, just one of those things, things, things, things. Ja, luisteraar, dit is nog eens eh, jazzmuziek. Dit is vrolijke jazzmuziek. Eh, Maxim Sullivan in Just One of Those Things. Ja, en in mijn zoektocht gisteren naar een, eh, om een leuk programma voor u samen te stellen... kwam ik toch weer een oude bekende van me tegen. Dat kan je ook niet anders. En dat is Toets Tielemans. Prachtig stuk. Luister nu naar Brown Ballad Toets. Brown Ballet van Toets Tielemans. Ja, op deze prachtige zondagmorgen. Ja, en eh, luisteraars hebben nog een, nog een tien minuutjes en dan eh, zit het programma er alweer op. Ik heb nog een stapel cd's liggen, dus ik zou nog wel een uurtje willen doorgaan. Maar ja, dat kan niet anders, want eh, mijn plicht roept straks weer in het Museum, wat u vanmiddag natuurlijk gewoon kan bezoeken. Goed, ik heb als een na laatste heb ik de bekende Amerikaanse jazzballetzinger Johnny Hartman voor u op de draaitafel neergelegd luistert u naar het door Rodgers en Hammerstein geschreven My Favorite Things. Johnny Hartman. Raindrops and roses, whiskers on kittens, bright copper kettles, warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. mud ponies, crisp apple strudel, doorbells, sleigh bells, schnitzels, and noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad simply remember my favorite things, and I don't, I don't feel so bad. Raindrops and roses, whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens brown paper bags and back is tied up with string. These are a few of my favorite things. and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels and noodles, while geese did fly with the moon on their wing. These are a few of my favorite things. white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, simply remember my favorite things and I don't, don't Ja, luisteraars, en zo zitten we weer aan het einde van dit eh, jazzprogramma op deze prachtige zondagmorgen. Natuurlijk met een van mijn favoriete muzici, ehm, Gary Burton op de vibrafoon in het prachtige Farmers Trust. Ja, luisteraars, wat u vandaag eh, nog gaat doen, weet ik niet. Maar eh, u kunt erop uittrekken. U kunt natuurlijk gewoon naar onze programma's blijven luisteren. In de tuin natuurlijk. En dan niet te hard natuurlijk, zodat de buren er geen last van hebben. Maar, en u kunt natuurlijk vanavond ook naar het voetballen gaan kijken. U doet maar. Maar één ding is zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFM Jazz op zondag. Tot dan. het ritme van ZFM.